Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij de hoorzitting in het Britse lagerhuis over het afluisterschandaal... hebben mediamagnaat Murdoch en oud-hoofdredacteur Brooks hun spijt betuigd. Murdoch zei dat hij niet verantwoordelijk is voor de afluisterpraktijken... van de krant News of the World. Hij voelt zich misleid door zijn personeel. Oud-hoofdredacteur Brooks zei dat ze de afluisterpraktijken van haar krant... behoorlijk gruwelijk en weerzinwekkend vindt... maar dat ze er niets van af wist. De omgeving van de ingestorte zendmast Smilde is veilig genoeg voor onderzoek. De recherche is vandaag begonnen met het speurwerk in en rond de zendmast. Ook de familie die bij de zendmast woont, kon terug naar huis. Bij sloperij in Rotterdam zijn tientallen gestolen auto's gevonden. De eigenaar van een van de auto's had via een ingebouwde GPS-zender in de wagen... met behulp van internet gezien waar zijn auto stond. De politie ging kijken en vond tientallen gestolen voertuigen. Vijf mensen zijn aangehouden. Europa gaat opnieuw met de VS onderhandelen over het vrijgeven van informatie over vliegtuigpassagiers. In het kader van terrorismebestrijding waren daarover afspraken gemaakt, maar verschillende Europese landen, waaronder Nederland, vinden dat die de privacy te veel aantasten. Zoals afgesproken dat de gegevens 15 jaar worden bewaard, maar dat is te lang vinden de EU-landen. De AEX is iets hoger gesloten na het verlies van gisteren. De stand was 326 punten, winst van 0,9 procent. En ook in Parijs, Londen en Frankfurt ging het beter. De Dow Jones in New York sloot met een winst van 1,6 procent. Optimisme daar omdat er volgens president Obama schot zit in de onderhandelingen over de staatsschuld. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn ruim 1200 wandelaars uitgevallen. Zijn er iets meer dan vorig jaar. Het weer was wel beter dan verwacht. Morgen komen de 40.000 overgebleven deelnemers, onder meer door Beuningen en Wiegen. Het weer, vannacht droog en vanuit het westen opklaringen. Ook in de ochtend droog, met in het westen en middenzon.